Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De woningprijzen zijn weer gestegen. In de laatste drie maanden van vorig jaar moest je gemiddeld 483.000 euro aftikken. En in veel gemeentes ging die gemiddelde prijs zelfs al richting of over een half miljoen, zeggen makelaars. Heel 2024 is de prijs van een woning met gemiddeld meer dan 11% toegenomen. En dat is natuurlijk ook een gevolg van de krapte op de woningmarkt, het feit dat er weinig keuze is en er nog steeds veel overboden wordt. Dat laatste komt onder meer doordat de hypotheekrente omlaag ging, terwijl veel lonen stegen. Daardoor hebben kopers meer geld te besteden en kunnen ze dus boven de vraagprijs gaan zitten. Als je nog op zoek bent, er is ook een lichtpuntje. volgens de makelaars was er in de laatste maanden van vorig jaar meer aanbod. Er werden dik 43.000 woningen verkocht. Bijna 7.000 meer dan een jaar eerder in die periode. Bij de zware aardbeving in Tibet van afgelopen dinsdag... zijn meer dan 27.000 woningen beschadigd of ingestort. Dat zegt de staatszender van China. Het dodental van de beving staat nog steeds op 126. De kans dat er nog mensen levend worden gevonden is klein. Het rampgebied ligt hoog in de Himalaya... en het kan er s'nachts min 20 zijn. 4,5 miljoen mensen hebben vorig jaar te maken gekregen met een medicijntekort. Dat schrijft het AD. Ruim 1550 geneesmiddelen waren niet of tijdelijk niet leverbaar. Het ging ook om medicijnen die belangrijk zijn voor patiënten... zoals een puffer tegen benauwdheid. Volgens zorgverzekeraars zijn de medicijntekorten een internationaal probleem... en moeilijk op te lossen een winterwonderland in Limburg en delen van Brabant. Gisteravond viel er al een dik pak sneeuw en volgens weerman Marco Verhoef komt er nog meer aan. In het zuiden iets minder dan in het noorden van Limburg, maar die zon die begint langzaamaan op te schuiven en te kantelen. En zal dan strakjes via heel Limburg naar Duitsland wegtrekken. En misschien dat er dan ook nog wel wat sneeuw valt in het oosten van eh, Gelderland. Dat zou kunnen. En van het noordwesten uit moet die sneeuw dan langzaam het land uitgaan. Dat zal aan het begin van de middag gebeuren. Rijkswaterstaat doet er alles aan om gladheid op de wegen tegen te gaan en ze sneeuwvrij te maken. Alleen al in Limburg zijn 73 strooiwagens op de weg. En het weer nog veel grijs en in Limburg en delen van Brabant dus kans op sneeuw.